Levi van Eck met het NOS-journaal. In Groningen zijn twee mensen zwaar gewond geraakt... nadat ze zijn aangereden door een auto. De bestuurder is doorgereden, meldt de politie. Volgens de politie zagen veel mensen de aanrijding in de Bornholmstraat gebeuren. In de buurt was een festival gehouden. De politie is op zoek naar de bestuurder... die reed in een witte of beige Volvo. In de voorruit zit waarschijnlijk een grote barst. Griekenland wil af van de nieuwe korting op de pensioenen... die volgens Europese afspraken op 1 januari in moet gaan. Volgens premier Tsipras is die maatregel niet meer nodig... omdat het financieel beter gaat met het land. Het opnieuw korten van de pensioenen ligt gevoelig... voor de linkse partij van Tsipras. De afgelopen jaren zijn de pensioenen gehalveerd... in ruil voor Europese financiële steun. Verder kondigde Tsipras belastingverlaging aan... en wil hij het minimumloon verhogen. In Eindhoven is een dode gevallen bij een schietpartij op straat. Volgens Omroep Brabant gaat het om een liquidatie. Een man in een auto zou meerdere keren zijn beschoten. De hulpdiensten hebben lange tijd geprobeerd om hem te reanimeren. De politie heeft een vermoeden wie de dode is... maar zijn identiteit is nog niet officieel vastgesteld. Volgens de politie is de dader een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk van begin 50. Hij is nog spoorloos. Dirigent en componist Reinbert de Leeuw krijgt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Dat kreeg hij te horen tijdens een concert ter ere van zijn 80ste verjaardag in Amsterdam. Aan de prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden. Volgens het Prins Bernhard Cultuurfonds is de Leeuw van grote artistieke betekenis voor de muzieksector. In het bijzonder voor de eigentijdsmuziek in binnen- en buitenland. Het weer. Vannacht valt in het noorden nog een bui. Op andere plaatsen klaart het op.